dat je mij verlaat, goed van me scheiden gaat. Maar ik zal je nooit vergeten, zonneschijn zal steeds in mijn leven zijn, omdat deze mooie tijd mijn hart verblijft, een gouden tijd. Mag ik met jou? dat is een droom die altijd blijft bestaan. Die tijd met jou zal vreugde blijven geven, ook als je eens van mij bent heen geraakt Vroeg of laat weet ik dat je mij Maar ik zal je nooit vergeten. Zonneschijn zal steeds in mijn leven zijn, omdat deze l'altr sol dat je mij verlaat, voor goed van me scheiden gaat. Maar ik zal je nooit vergeten, zonneschijn zal steeds in mijn leven.